Fractieleider Hamer zei op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen dat het onderwijs bij de komende bezuinigingsoperatie een status aparte moet krijgen. Ze wil wel kijken of er efficiënter kan worden gewerkt, maar de opbrengst moet in het onderwijs zelf worden gestoken. De coalitiepartijen hebben afgesproken dat bij de bezuinigingen geen enkel onderwerp taboe mag zijn. Maar afgelopen weekend zeiden ministers van CDA en PvdA ook al dat de politie en de krijgsmacht moeten worden ontzien. Fractieleider Slob van de ChristenUnie zegt dat alleen zijn partij de verleiding weerstaat om voor de gemeenteraadsverkiezingen allerlei beloftes te doen. Supermarktketen C1000 stopt versneld met het verkopen van vers vlees van gecastreerde varkens. Daardoor is dat soort vlees vanaf eind volgend jaar bij geen enkele C1000 meer te koop. Eerder besloot Albert Heijn al om vanaf volgend jaar geen vlees meer te verkopen van gecastreerde varkens. De stichting Varkens in Nood had de twee supermarktketens gedreigd met een rechtszaak. In Nederland gebeurt het castreren van biggen sinds vorig jaar onder verdoving. Maar volgens Varkens in Nood hebben biggen daardoor nog steeds pijn als de verdoving is uitgewerkt. Biggen worden gecastreerd om te voorkomen dat het vlees gaat stinken in de pan. Varkens in Nood benadrukt dat die berengeur maar bij een zeer klein aantal varkens optreedt. Igor Sijsling heeft de tweede ronde van het ABN AMRO-toernooi bereikt. De tennis uit Amsterdam won er in drie sets van de Duitser Misha Zverev. Robin Haalse haalde de tweede ronde niet. Die verloor in twee sets van de Spanjaard Tommy Robrero. Het weer. Wolkenvelden en een enkele opklaring. Vannacht min 4 tot min 8.